9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de verwoestende bosbranden van vorige maand in Californië is snel aan het dalen. Op dit moment worden nog 25 mensen vermist. Twee weken geleden waren het er nog 1200. De meesten hebben de branden overleefd, maar nadat ze het vuur waren ontvlucht en een veilig heenkomen hadden gezocht, dachten ze er niet aan om bij de autoriteiten te melden dat ze veilig waren. Het dodental van de bosbranden staat nog altijd op 91. De Franse president Macron vindt dat de politie beter moet kunnen inspelen op ordeverstoringen. Hij zei dat naar aanleiding van ongeregeldheden bij de acties van de zogeheten gele hesjes gisteren in Parijs. 133 mensen raakten daarbij gewond. De politie hield 412 mensen aan. Volgens de politiechef van Parijs is zo'n groot aantal arrestanten nog nooit voorgekomen. Sommige mensen hangt een celstraf van zeven jaar boven het hoofd. Macron overweegt niet om de noodtoestand uit te roepen. Daarover vandaag wel geruchten gingen. Premier Philippe gaat praten met de organisatie achter de gele hesjes. Toezeggingen van de Chinese president Xi over een mogelijke overname van de Nederlandse chipmaker NXP door het Amerikaanse Qualcomm zijn mosterd na de maaltijd. Dat zegt NXP-topman Van der Linden. Xi zei op de G20-top in Buenos Aires dat China, dat de fusie in juli afkeurde, bereid is opnieuw te kijken naar de eventuele overname. Volgens Van der Linden is de deal maanden geleden al afgeketst en niet meer relevant. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is een pakketbezorger mishandeld. Toen bleek dat de bezorger een bestelling niet bij zich had... kreeg hij klappen van een man. Die klom ook in de laadruimte van de bus om te kijken... of zijn pakket er echt niet bij zat en haalde alles overhoop. De politie spreekt van een rare toestand en heeft de aanvaller gearresteerd. Het weer. In de loop van de avond en nacht buien met kans op onweer.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 De eerste is van Anne Liceter, Quiet Spaces heeft ze dit album genoemd. Flood Meditation for Mindfulness and Relaxation. Dat is, eh, daar gaan we mee beginnen. Dan hebben wij op het andere schijfje Dulce Dia eh, met Reality of Dreams. En eh, ja, dat vind ik wel even leuk om te noemen. Romantic Power, dat is haar eerste track van dit album. Goed, Peaceful, Radio. En, en, natuurlijk een website, peacefulradio.info. En een internet radiostation. Ehm, en ja, ik heb, eh, eh, verleden week heb ik even de programmering aangepast. En we zijn heel langzaam, zijn we het holiday season, zoals de Amerikanen dat noemen, zijn we ingegaan. Dus ja, Amerikanen kennen geen Sinterklaas, dus die starten daar veel eh, veel eerder mee. Goed, nou, uh, Radio dan ook, maar heel voorzichtig, heel voorzichtig.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 गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये Aloha. This is Beth Phelan of Acoustic Ocean. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. listening to music from my own album, In the Company of Clouds.